time stop driving me mad. Oh, because I, I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby.

Prachtige plakplaatjes. Weet je nog van vroeger? Tenminste, ja. Als je net zo oud bent als ik natuurlijk, hè. Man, man, man. Wat een kleefplaat was dat. Need Your Love So Bad natuurlijk Fleetwood Mac. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt. Ik hoop dat je bij blijft tot 12 uur. Want ik heb echt geweldig lekkere muziek voor je. En ook interessante onderwerpen. Dus stay tuned. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere, jawel, de Stil Young Band. we missed that. Jamaican soul food. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you. cause we Ja. Een gouden herinnering. Dat kun je rustig zeggen van deze van Ultrafox uit 1981. Vienna en Stills Young Band. Natuurlijk. Met Long May You Run. Mooi hè? Deze lekkere muziek op de zondagmorgen. Terwijl wij hier aan de koffie zijn. Met sprits. Ja, een sprits met een laagje chocola. Je weet wel, half om half zo, half gewoon sprits, half chocola. Lekker. Straks eh, zomaar iets anders dan gebruikelijk in de show. Normaal gezien hebben we een onderwerp, maar eh, Herman de Bruin is deze week even met de vakantie. We hebben een mooie column van Han van der Horst, een historicus. Doet zaken voor BNR Nieuwsradio, voor BNN-Vara. Maar ook eh, spreekt hij columns uit voor de lokale omroep. Dus ook voor ons, bij wijze van spreken. We hebben een column die al uitgezonden is in Zuid-Holland, maar hier is hij ook wel van toepassing. Hoewel het onderwerp hier nog niet zo verschrikkelijk actueel is in Zeeuws-Vlaanderen. Hoewel dat dan wel weer gaat komen natuurlijk. Han van der Horst gaat het hebben over de fatbike. Komt eraan over ongeveer een kwartier. Dus luister en huiver. ZVL. zitten hier lekker te kletsen in de studio. Gaan we nog naar de kermis vanmiddag na de uitzending? Of doen we dat vanavond nog even de laatste dag van de kermis in Terneuzen? Dus eh, ja, het is altijd gezellig hoor. Vind ik wel. Al die lawaai, of al dat lawaai natuurlijk. En al die kleurtjes. Maar ja, overdag heb je daar niet zoveel lol van, maar s'avonds des te meer natuurlijk. En in het café is ook wel weer gezellig, zal ik maar zeggen. ja, zo zitten wij hier in elkaar natuurlijk, hè, bij eh, ZVL. Um, je hoorde, oh, Atomic Kitten. Ik ga ervan stotteren, kun je nagaan. Ho Again en, och, het prachtige You van Ten Sharp hier in de show. En we hebben nog veel meer moois in de aanbieding. Wat dacht je van deze nieuwe single van Luna? Ik wil dat je blijft. Totdat de dood ons scheidt. Tot ik in de grond lig begraven op mijn kist door jou wordt gedragen. En als je gaat, dan ga ik mee. Want wat moet ik hier alleen? Dus als een engel mij dan komt halen, zijn wij tenminste boven weer samen. Het is een gegeven, dus ik pluk elke dag die ik met jou mag delen. En als het zo moet wezen, is het maar voor even, maar is het voor eeuwig, is dat nog beter? ik hoop dat je weet dat ik voor je leef. Als jij jezelf kon zien door mijn ogen, dan zou je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 L'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur L'amour encore, tu l'as trouvé, tu es en somme. cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Geweldig, hè? Lekker ontspannen zo. Ja. Emmanuel Song. Mhm. Beetje onteugend wel, hè? Herve Roy en Luna hoorde jij voor met Dat is het leven, haar nieuwe single. Tijd voor een column. Jawel, voor het eerst misschien hier bij eh, ZVL. Misschien komen er meer van eh, Han van Horst. Zoals ik al zei, hij is historicus en commentator bij BNR Nieuwsradio en eh, bij BNN-VARA. En hij gaat het hebben over de fatbike. Hij breekt daar een lans voor. Luister mee. Lieve mensen, wees maar blij dat u geen importeur bent van fatbikes. U ligt dan onder het vergrootglas van de overheid en je hebt kans dat de inspectie voor de leefomgeving je megabestelling uit China in beslag neemt. Dat is verleden week met 16.500 van zulke fietsen gebeurd. Ze kwamen niet verder dan de Rotterdamse haven. De bestellers zijn hun geld kwijt, want hun fatbikes worden nu vernietigd. En het Openbaar Ministerie bekijkt of ze ook nog strafbaar zijn. Je kon die fatbikes namelijk heel makkelijk opvoeren, in een aantal gevallen zelfs met een druk op een speciale knop. Dan veranderen ze wetstechnisch gezien in bromfietsen waarvoor een nummerbord en een rijbewijs verplicht zijn. Ook moet je een helm dragen. De meeste mensen zullen deze berichtgeving wel met plezier hebben gevolgd. De fatbikes hebben in pijlsnel tempo een slechte naam gekregen. Ze zouden gevaarlijk zijn. Ze worden bereden door jongelui die vroeger als koettuig werden aangemerkt. Ze zijn vaak betrokken bij ernstige ongelukken. Dat komt mede omdat ook kinderen op mogen rijden en van een helmplicht is geen sprake dat heeft een aantal jongeren al een hersenbeschadiging opgeleverd waar ze hun leven lang last van houden. Toch blijft de fatbike onverminderd juist onder teenagers wel populair. Ik zie er steeds meer op straat, dat zal voor u vast ook wel gelden. Misschien is het toeval, maar ik heb eigenlijk zelf nooit gevaarlijke toestanden gezien met die dingen. Ze snorren geruisloos over het fietspad. Het is een raar gezicht als je ze sneller ziet gaan dan de berijders lijken te trappen. En dat zijn inderdaad vaak jonge jongens en meisjes. Maar bij mij in de buurt doen ze niet aan racen. Dat is alles. Geef mij dus maar een bike als het alternatief een knetterende en stinkende scooter is. Laat me er geen doekjes om winden. Er heerst nogal een hysterie rond die fatbikes. Ze worden afgeschilderd als het absolute kwaad. Vroeger reden heksen nog op bezems, nu nemen ze de fatbike een beetje dat soort werk. Volgens mij krijgen de fatbikes de schuld, terwijl het gebrek aan behoorlijke wetgeving en bestuurlijke onbekwaamheid de achterliggende oorzaken zijn van alle problemen. Een fatbike is een handig en betaalbaar vervoermiddel dat voor korte afstanden het mooiste alternatief kan zijn voor een auto. De dikke banden zorgen voor veiligheid omdat die daardoor gemakkelijker over allerlei obstakels heen rijdt zonder dat de berijder het evenwicht verliest. Prima ding. Je moet alleen het opvoeren technisch onmogelijk maken, althans zo moeilijk dat een leek het niet voor elkaar krijgt. Tegelijkertijd zou het niet onverstandig zijn voor alle fietsers zonder uitzondering een helmplicht in te voeren. In Australië, Argentinië en Nieuw-Zeeland is dat al het geval. Wie dat overdreven vindt, zou misschien eens een keer met zijn kop tegen het plaveisel moeten slaan. Dan begrijp je het nut en het hoeft natuurlijk bij een gewone fiets of een elektrische fiets of een fatbike niet zo'n enorm ding te zijn als motorrijders op hun hoofd hebben. Als deze maatregelen genomen zijn, is de fatbike een veilig vervoermiddel. Minister Matlener aarzelt omdat het onmogelijk is, zegt hij, een juridisch verschil te maken tussen fatbikes en elektrische fietsen. Nou, des te beter. De elektrische fiets is de fatbike van de senioren en mijn leeftijdgenoten zie ik wel de raarste capriolen uithalen op het fietspad. Ik ben een verstokt aanhanger van de benenwagen, ook op mijn leeftijd, maar ik zou zonder helm niet zo gauw meer op een fiets stappen. Weet u, lieve mensen, het is een kwestie van perspectief. Het is een kwestie van kijken. Als er iets nieuws op de markt verschijnt, kun je natuurlijk meteen alle problemen waarnemen die er misschien door worden veroorzaakt. Je kunt ook proberen uit te vinden welke problemen met een slimme wettelijke inbedding juist kunnen worden opgelost. Je moet de weg zien, niet de beren. De fatbike is, mits goed gereguleerd, een prachtig vervoermiddel voor onze overvolle steden en voor klein verkeer tussen dorpen. En niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen en zelfs voor senioren. Wees er blij mee in plaats van dat je er bang voor bent. En nu Bicycle Race Queen. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like flowers. Say Rose. I say Royce. Say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is. Fly. It's us 是暴雨。 maar Suzanne, zij komt nooit dat 57 jaar geleden werd gezongen door Leen Jongewaard als opa in, eh, ja, zuster, nee, zuster. Wie weet dat nog? Zeg, ongelooflijk. Wel een prachtig nummer. Ik moet er erg om lachen altijd over de toonzetting. Verder hoorde je Queen op speciaal verzoek van Han van Noord. Bicycle Race hier op deze mooie zondagmorgen bij ZVL. Ja, mooi. Het is een aardige dag. Het wordt toch een graad of 22 als het een beetje meezit, Hoewel de weersvoorspellingen die ik doe meestal niet helemaal kloppen met wat ze in het nieuws zeggen. Maar ja, we zullen wel zien wat het wordt vandaag. Een beetje regen, een beetje wolken, een beetje zon. Ach, van alles zit erin in deze ja, toch wel één na laatste zondag alweer van september. Weet iemand wat er gebeurd is met Gabriella Stilmi? Ik heb geen idee. Ze heeft twee heerlijke hits gehad. En daarna hebben we niks meer van haar gehoord. Dit was haar eerste hit, Sweet About Me, uit 2008. En daarna had ze er nog eentje, ook heel geweldig lekker. Maar ja, daarna werd het heel stil rond haar. Het is even niet anders. Tina Turner, nou die is nooit stil geworden zou ik maar zeggen. Be tender with me baby. Nou ja, eh, ook van lang geleden hier in de show. Het loopt al aardig tegen elfen. Wat schiet de tijd toch op jongens en meisjes. Als je het naar je zin hebt. <laughs> Ja, en zulke prachtige muziek hebt. Zoals vandaag. Muziek van Frank Boeien samen met zijn groep. Ach, qua inhoud ook geweldig. De verzoening. Goedemorgen.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 een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet, won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je. hier word je weer ontzettend ontspannen van. <laughs> Ja toch, eerlijk is eerlijk. van een mooie tekst jongens. meiden, ja geweldig toch? Hier de Frank dus. De verzoening. Het loopt tegen 11 op wat mededelingen. En daarna eh, het nieuws van vandaag. En daarna ben ik weer bij je terug met eh, meer muziek, wat meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Die eh, iedere week weer de straat op gaat met zijn blauwe microfoon. En nu het hemd van het lijf vraagt. Ja, je hoort het straks allemaal. Maar eerst nog iets moois ter afsluiting van dit uur. Och, Steve Harley, Cockney Rebel, Sebastian en daarna nog wat violen. Tot zo. Radiate simply. The candle is burning slow for me. Generate me limply. can't seem to place your name, Sherry. thoughts in a moment, it's suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. That's a story to Syrian love. Pain ain't your face, you are shadow, and glitter is out of sight. No courtesan could begin to decipher your beam of